Nieuws van 1 uur. Clemens Peters met het NOS Show. Voordelen die kleine ondernemers krijgen leiden niet altijd tot groei van de economie, terwijl ze daar wel voor zijn bedacht. Dat staat in een evaluatie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Jaarlijks groeit maar 2 tot 3 procent van de ZZP'ers met subsidie door naar een bedrijf met personeel. En daarnaast profiteren ook mensen van de subsidies die anders ook wel succesvol ondernemer zouden zijn geworden. De stimuleringsmaatregelen zorgen overigens wel voor veel ondernemers, maar dat grote aantal leidt volgens de onderzoekers niet tot meer innovatie innovatie. De benoeming van een speciale aanklager die de banden tussen de Trump-campagne en Rusland onderzoekt, verdeelt Amerika. Dat zei president Trump op een persconferentie in het Witte Huis. Er zijn geen illegale afspraken met Rusland en het hele onderzoek is een heksenjacht, zei Trump nogmaals. Hij ontkende dat hij FBI-directeur Comey heeft gevraagd om het onderzoek naar zijn veiligheidsadviseur Flynn stop te zetten. En hij zei ook dat de FBI-directeur eigenlijk heel impopulair was. De opbrengst van de verkoop van een gedicht van Anne Frank... gaat gedeeltelijk naar de oprichting van het Holocaust Namenmonument. Het handgeschreven velletje uit een poëziealbum... werd op een veiling voor 140.000 euro verkocht... door een vriendin van Anne Frank, Jacqueline van Maarsen. Ze heeft besloten 50.000 euro daarvan te besteden aan het monument. Het monument komt in Amsterdam en zal in totaal zo'n 5 miljoen euro kosten. Het kabinet heeft al 2 miljoen toegezegd. Rode JC en NEC hebben een eerste stap gezet om zich te handhaven in de eredivisie. Beide clubs wonnen hun uitwedstrijd in de tweede ronde van de nacompetitie. Roda won met 1-0 van Helmond Sport en NEC met 3-1 van Emmen. Volendam en NAC speelden gelijk 2-2 en ook MVV Cambuur eindigde in een gelijkspel. In Maastricht werd het 1-1. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en er trekken een paar buien over het land.